Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De winnaars van de Edison zijn bekend. Tonight van Son Mieu is bekroond tot het beste nummer van een Nederlandse artiest. De vakjury noemt de track een tijdloos anthem dat verbroedert verbindt. De beste nieuwkomer is Roxy Dekker volgens de jury. Fleming kreeg de titel Beste Popartiest. In de categorie Dance ging de Edison naar techno-dj Reinier Zonneveld. De Edisons zijn de oudste muziekprijzen van Nederland. In totaal werden er elf muziekprijzen uitgereikt. Een groep vrouwen in Groenland stapt naar de rechter. Ze zeggen dat ze als tiener gedwongen anticonceptie hebben gekregen. Groenland was toen een soort kolonie van Denemarken. De regering in Kopenhagen vond dat er te veel mensen werden geboren in Groenland. De vrouwen klagen de Deense staat aan. Ze vinden dat hun mensenrechten zijn geschonden. De Duitse politie staat massaal rond een ziekenhuis in Aken, vlakbij Kerkrade. Volgens Duitse media heeft een vrouw zich met vuurwerk opgesloten in een patiëntenzaal. Binnen zou er veel rook en paniek zijn. Het is onduidelijk waarom ze dat doet. De politie sluit niet uit dat het een gijzeling is. Raaf van 9 uit Tilburg die trekt volop bekijks als de kleine Joost Klein in de videoclip Europapa, de Nederlandse Songfestival-inzending. Raaf is vooral in de laatste seconden te zien en dat vindt hij zelf super vet. Welkom in Europa. Vind het heel vet, omdat nu is die op YouTube al blijkbaar al 4 miljoen keer bekeken. En dan ben ik dat, gewoon een jongetje uit Tilburg. Het is wel een mooie videoclip, een liedje wat in je hoofd blijft zitten. En dat is het echt nummer waar wel 12 punten krijgen. Joost Klein gaat winnen dus, voorspelt Raaf. En ook zegt hij dat hij Joost een hele vent vond op de set. Het weer, vanavond steeds meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht in het noordoosten wat regen. Morgen blijft dat zo, dan is het 8 graden in het noorden tot 10 of 11 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog viel op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn.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 man, don't give a damn in vanity they roam. Watched the news, stripped off the truth and cut off microphones I think there must be something wrong with me They tell me I am blind but I that chatterbox expose him to the hurt With all these tricks and crazy picks the truth needs to be heard Ride the waves with fairy tales and burn that witch's house And if it won't catch fire then we tear that fucker down I think there must be something wrong with me Tell me I am blind but I can see Devour blogs by demagogues because they look so nice. Tattletales are up for sale and raised by high demand. Someone's brother's watching you, I guess George will understand. I think there must be something wrong with me. They tell me I am blind, but I can see. Please don't wait. change my mind. So please don't waste my time. There's a fox in hand. Boxers. Nou, je hebt het al een beetje in de gaten. Ze vallen een beetje de media aan in dat opzicht. Of beter gezegd, we moeten gewoon eens even wat meer afstand nemen van de media. Want dat is een beetje de strekking van het verhaal, <laughs> als ik het zo begrepen heb. Welkom in uur nummer 3. Daar gaan we praten met Seb Adams. Of Seb Adams, hoe je het maar noemen wilt. Want hij is de winnaar van de 035 Popprijs. Maar hij heeft ook een single uitgebracht. En daar gaan we het eh, onder meer over hebben. En dit was in 2023 een van de hoogtepunten van mij persoonlijk dan. De release show van Mira. En een van de nummers die van dat album Iggy was, was dit nummer. The Danger of Freedom. in Chernobyl, accident white berries of the ocean, airborne fission. Atoms are darting like birds. Mama's, papa's, look how the sky frowns. I feel myself spitting it out. I never wanted sustenance, embraced you with my starving arms. Boy and friend, I can be both, but what looks too beautiful? My was dit. En ze hebben een EP uitgebracht. Het heet Keerzijde. Ik geloof eh, dat ze hem ook eh, laten horen in Volta. Dat is in Amsterdam. En een van de nummers die op dat eh, dit EP, dit nijvere werkje staat... is Het is te laat. En daarvoor hoorde je de Danger of Freedom van niemand minder dan de Mira... die vorig jaar ook al iets moois heeft uitgebracht. Namelijk Iggy. En daar stond de Danger of Freedom ook op. Dit is een deelnemster aan de Rob Akda Award. Shaky and Away. I've locked up my feelings so thought that it would help me zelf sla een pagina om. Hoofdstuk, hoofdstuk afgerond. Ik ben al jaren aan het zoeken wat een ander nooit vond. Ik moet meer eisen stellen, minder wijven bellen. Moet mezelf weer daarboven aan het lijstje zetten. Ik moet wat euro's voor de toekomst echt opzij gaan zetten. Ik moet gaan zorgen dat de mensen nu op mij gaan letten. Niemand kan het mij vertellen, ik kan zelf al bij gaan stellen. Als ik helemaal kom, dan laat ik niemand hier nog mij wat zeggen. Vieze flow om lijp te rappen, echte jongen schijn voor even. Raak het wel eens kwijt, maar heb een grijper en begrijp de lessen. Neem mijn tijd, bekijk het even, Nike's aan het blijven rennen. Als ik het zelf niet ga doen, wie gaat er mij dan testen? Welke weg voor mij de beste? Ik wil elke mij gaan les. Gebruik de ochtend om mijn lichaam en mijn mind te stretchen en dan spring ik op. Op zoek naar doelen en beweging Alle paden die ik liep brachten me telkens tot verveling En de parels die ik wierp daarvoor de zwijnen En de teven had ik beter kunnen sparen Voor mijn kleine nicht en neefje ben ik goed bezig of draai ik straks weer om Ben nooit tevreden met mezelf, sla een pagina om Ik wilde de hele wereld snappen, maar dat klinkt nu zo dom Want voor ik dat echt kan behappen is mijn tijd al lang om Ik moet het simpel maken, ik moet wat in gaan halen Ik moet niet doen alsof ik meer ben dan een kind of aapje Ik moet beseffen dat ik niet op alles in ik haken, prikkels staken, dit bewaken Voordat mijn eigen energie me ik neer gaat halen ja, neer gaat halen Diezelfde fout die ik tot nu toe keer op keer blijf maken yeah. Mijn brein een killerwapen, maar ook een beerpunt Dus moet niet meer gaan dwalen, focus heeft veel meer nut We hebben hem eh, hier gesproken in de tijd dat hij mee was gekomen met Zeven Hoog. Dat eh, dateert ook wel weer van vorig jaar. En toen kwam deze taak mee. En taak heeft een nieuwe single uitgebracht. Druk heet die. Daarvoor hoorde je trouwens Seiki met haar band. Eigenlijk is het eh, gewoon een band, maar draait om Tara Thomas... En die studeert aan de codarts. Nee, niet aan de codarts. Aan eh, het Albeda in Zuid-Holland. Dus in de buurt van Rotterdam. En eh, ja, ze mochten meedoen aan de Rob Agna Dat vond ik toch wel verbazingwekkend. Want eh, dat is toch een, beetje een uh, Haarlemse aangelegenheid. Bijna Haarlemse aangelegenheid. Zo'n 20 kilometer in de omtrek en dan mag je meedoen. maar deze Seiki, ik denk dat zij gewoon dispensatie hebben gekregen. <laughs> Maar goed, ik, ik ga er niet over. Ehm, we gaan eh, vrolijk verder, want even het tempo verlagen. Want zo dadelijk gaan wij praten met de winnaar van de 035 Popprijs. En eh, dat is ook niet zomaar, want deze Seb Adams heeft namelijk ook een nieuwe single uitgebracht. Dus eh, dat is mooi en dat we dat even dubbel in één en kom er bijna niet uit. twee vliegen in één klap gaan we dan daarmee slaan, want ja hij eh, winnaar en natuurlijk een nieuwe single. Dat is aanleiding om eens even daarover te gaan praten. Maar eerst even op adem komen met Lucid Yin en While Heaven Dries. Oh. walk into my room and try this recipe. Somewhere in the corner, there's the agony. I always chose to have an open door. Oh, bravery. Just one year ago, I got the remedy. I slowly understand now what it means to me. I'm changing all the parts to fix the deal. for me to find where I belong. I'm barefoot in the eye of the storm. Got a lot to say, so I make a lot of noise. I'm barefoot. Yeah, I'm you Probably wonder how I got myself into this mess So let me tell you a little story about myself I was running around aimlessly until my death Haunting the village until that moment I got lost again One night I died twice, couldn't find rest So I lit a candle and started to find a way back Walked the soles on my shoes but I couldn't slack Had to push through if I ever wanted my life back Before I even noticed, darkest of clouds above me Circling around like a bunch of hungry vultures It's going down soon but I got nothing to lose So screw it, all I'm gonna do is dance back through the storm that I'm trapped in a lot But if I never looked around me I'd never have seen That it isn't only me who's having difficulties With breathing or being in general I cannot believe how hard somebody can fall Just by endlessly spiraling in their mind If you recognize yourself, yeah, a day you to step outside and breathe And when the skies are coming down We should take a look around Find solace in all it chasing darker clouds We can't let them wipe us out We Find solace in knowing That we are not alone We're dancing barefoot in the eye of the storm Took a hurricane for us to find where we belong We're barefoot in the eye of the storm If you got something to say, you better make some noise Seb Adams was dit met Barefoot. En dat bracht de tijd op eh, twee minuten voor half negen. Eh, het is eh, tijd om eens eventjes bij te gaan praten met, met Seb Adams. Want dat is de man die je net hebt gehoord. Barefoot hoorde je. goedenavond. Goedenavond. Ja, want dit is het enige live eh, telefoongesprek wat, eh, wat gevoerd wordt eh, tijdens de uitzending. Die andere heb ik allemaal opgenomen. maar we moeten je ook ten eerste feliciteren. Want je bent de winnaar van de 035 Popprijs. Ja, dankjewel. Ja. Ehm, hoe voelt dat? Ja, te gek. Ja, ik ben nog steeds niet bijgekomen. Nee, we hebben vrijdag een heerlijke finale gespeeld. En ehm, ja, mensen hebben ervan genoten en de jury blijkbaar ook. Dus we hebben gewonnen. Ja, eh, wat, wat, wat eh, zei de jury eigenlijk zoal over, eh, over jou? nou, ik heb het volledige juryrapport nog niet gekregen. Maar wat ja, degene die het aankondigde, die zei er zit toekomst in. Dus dat is echt heel fijn om te horen. Ehm, en hij had het over nou ja, dat, dat de band gewoon eh, ja, als geheel klonk. En eh, dat we het publiek goed mee wisten te krijgen. En ja, daar draait het voor mij gewoon om. Is dat het publiek het naar zijn zin heeft. En eh, ja, dat is geslaagd. Dus, ja, <laughs> ja, dan maal je er ook niet om, denk ik dan zo, in dat opzicht. Zeker niet, nee. dit nummer wat we net hebben gehoord, uh, Barefoot, dat is, denk ik... Er staat wel op de streamingsdiensten 2022, maar dat is niet helemaal waar, hè? Want... Eh, nee, ik heb hem... Eh, ja, tijdens corona heb ik dat album gemaakt. Mhm. Eh, Between Awake and Fast Asleep. mijn eerste album was dat helemaal zelf in mijn eigen studiootje gemaakt. Mhm. Ehm, en ja, Barefoot staat daar ook op. En die is dus in 2022 is die uitgekomen. Ja. Ehm, en daarna eigenlijk met heel veel andere muziek bezig geweest. Ehm, en wel wat uitgebracht. maar ik voelde uiteindelijk van, ja, het mag toch wel weer wat eh, wat rauwer en wat, ehm, ja, hoe zeg je dat? Um, ja. Ehm, eh, rafelig. wat, wat meer met gitaren en wat meer met, met drums en, en wat, wat echter zeg maar klinken in plaats van de, ja, bedroom pop. Eh, dus vandaar dat ik weer een rock aan het maken ben. Ja, bedroom pop, dat hoor ik wel vaker in, in dat opzicht. ja. Wat, wat be besloot jou ertoe om van de bedroom pop afscheid te nemen dan? Eh, nou, ik heb er nog niet volledig afscheid van genomen. Ik denk dat er nog wel steeds invloeden van eh, in de nieuwe muziek komen. Ja. Ehm, maar ik heb, ehm, ja, ik, ik miste vooral gewoon het gitaarspelen. En gewoon het recht voor zijn rapen, een beetje eh, de Green Day uit de jaren negentig. die, die mentaliteit. Ehm, en dat heb ik met ja, mijn nieuwe, nieuwe nummer Long Gone eh, wel heel erg gedaan. Ja, eh, dat was dus eigenlijk ook met die finale meteen ook een verkapte single release wat je daar meteen deed, of niet? Eh, <laughs> ja, wel een beetje. ik had hem al op de plank liggen, hij was bijna klaar. En toen stonden we ineens in de finale en toen dacht ik, weet je, vrijdag release dag. Hm. hoe mooi is het als we die single gewoon uitbrengen voor een volle zaal in de Forstin. Ja. dus daar hebben we heel hard voor gewerkt om dat nog af te maken. En dat is ook gelukt. Ja. Dus eh, ja, het was ook een soort single release, ja. Ja, je, je stond trouwens met een, eh, met een voormalige collega van uh, eh, 3 voor 12 Noord-Holland... met Eline van Morel, want die stond ook in die finale. Oh ja. Ja, ja. ik heb wel op zitten letten. En XNMI stond erbij en dan stond ook nog een metalband. Ik ben even de naam, die is mij even ontschoten. Shoot the Messiah, ja. Shoot the Messiah, precies. Ehm, je zegt het. Ehm, maar goed dan komen we weer een beetje op, eh, op die popprijs. Want eh, ja, ehm, want het fenomeen popprijzen is mij niet vreemd. We hebben op dit moment ook eh, de Rob Akda wordt. Daar is de finale inmiddels van bekend. Die wordt op 14 maart. Maar nee, de Zonneprijs heb je nog. de 035 popprijs. Nou, die is geweest. Maar ook de popprijs Amstel en Meerlanden. Die heb je ook nog. Dus ja, ehm, maar jij woont in de buurt van Hilversum, neem ik aan. Hè? Want het is allemaal voor... Uh, ik woon in Hilversum, ja. Ehm, want, want is dat nou prettig dat je dan eh, meteen eh, eh, ja, in het hart eigenlijk zit van, van alles wat, wat er maar gebeurt. En ja, ik zit daarmee te bedenken, het is dicht allemaal bij omroepen en noem maar op. Ja, zeker. Ja, dat, dat is heel fijn. Ik bedoel, ik zou naar ja, gewoon, andere stations kunnen fietsen en daar even mijn, mijn single pluggen. Ik heb het nog niet gedaan, maar misschien dat ik dat wel even doe van de week. Ja. Maar ehm, Nee, dat is heel fijn. Eh, maar ja, we missen wel een beetje die, die springplank voor eh, gewoon beginnende bandjes. En Nou ja, dat heeft de Forstin ook gezien. Ja. Ehm, en, en vandaar dat ze met die popprijs eh, ja, dat eigenlijk wat makkelijker wilden maken. En nou ja, dat, dat hebben ze ook laten zien. Dat er 60 acts van in de buurt zich hebben aangemeld. 12 daarvan eh, ja, mochten eh, de voorronde spelen. En ja, ook al heb je niet gewonnen, dan hebben die acts ook al heel veel in het uh, voortraject geleerd en, en meegekregen in, in workshops. Ja. En, ehm, ja, en gewoon coaching en ook gratis repetitietijd. Dus um, ja, ze hebben echt een, echt een, een gave popprijs opgezet waar je ook wat aan hebt als je niet hebt gewonnen. En dat vind ik echt, eh, ja, dat waardeer ik heel erg. Ja, eh, want, want eh, er zaten ook mensen bij hier uit, volgens mij ook de Wisseloord Studio, weet ik veel. Dat, heb ik allemaal een beetje ja, mee... ja, wij hebben de voorronde gespeeld in Wisseloord. Mhm. Ehm, dus ja, een hele bijzondere plek ook om te spelen. En het was onze allereerste show met, met deze band. Dus ja, ja dat, dat was insane, ja. Ja, eh, want eh, eh, jij, jij, dat zeg je dus nu, met een band spelen is toch anders dan, dan, dan als je in je eentje of met een hele kleine bezetting bezig bent, toch? Klopt, ja. Ik heb wel met een band gespeeld van de Rock Academie, maar ja, dat is door corona is dat er gewoon niet, ja, niet meer van gekomen. En nu ben ik weer op zoek geweest naar een, naar nieuwe band. En ehm, ja, ik heb nu twee hele toffe muzikanten bij me die het compleet maken. Ja. Ehm, en ja, dat, dat werkt gewoon te gek. Ja, ehm, nou is er eh, een nieuwe single. Die heb je afgelopen vrijdag heb je die uitgebracht. maar is dit ook meteen de opmaat naar meer? Zeker, ja. Nee, dit is de eerste eh, single van eh, een nieuw album die we nog moeten afmaken. <laughs> Maar eh, ja, nee, dat, dat wordt een heel lekker nostalgisch eh, rockalbum met toch wel die, die moderne invloeden ook. Ja. Ehm, maar ja, het zijn gewoon hele lekkere nummers. Ehm, ja, in de eerste Long Gone, daar ben ik echt super blij mee. Ook hoe het wordt ontvangen en ja, hoe mensen live reageren, dat is ook te gek. Ja, geeft je dat dan ook meteen een soort van energie van en motivatie natuurlijk... om dan eh, in Barry Stevens te spreken vooral doorgaan? Zeker, ja. Nee, dat is echt eh, een ongelofelijke boost ook voor ons... om ja, te zien van oké, mensen vinden het vet. Dus eh, ja, let's go. En, en nou ja, nogmaals, daar heb ik echt twee hele goede gasten bij die daar ook heel erg eh, hard voor willen werken. Ja. Eh, dus dat is super, super fijn om te zien dat ik zo'n team om me heen heb eh, ja, die er ook voor wil gaan. Ja, vinden we, de muzikanten vinden het altijd nooit leuk als ik er naar vraag, waar gaat die single eigenlijk over? ik vind het wel leuk. Ik <laughs> praat over niks, niks anders liever. Maar nee, Long Gone gaat over um, ja, er even tussenuit willen. Ja. Ehm, even je hoofd willen leegmaken. Even eh, geen, eh, geen onzin in je hoofd. En gewoon even genieten van het leven, genieten van de natuur. En dat op een hele ja, vrije manier. En ehm, ja, ik schrijf altijd mijn nummers gewoon op akoestisch gitaar. En ik ga daarna pas kijken naar wat voor ehm, stijl het nodig heeft. Ja. En hierbij voelde ik gewoon... Ja, dit moet een beetje rock, pop-punk. Gewoon die vrije, vrije gitaarherrie eh, moet het krijgen. Ja. Ehm, dus ja, daar gaat het over. Ik heb zelf een, eh, een Mercedes Sprinterbus, dat is wel een leuk feitje. Eh, die zijn aan het ombouwen tot uh, camper, ik en mijn vriendin. Ja. En nou, weet je, het gaat gewoon over die ervaring. Gewoon lekker met de bus de bergen in, in, in Duitsland, in Oostenrijk. En gewoon even genieten van, van de natuur. Ja. En dat, is het... dat is waar het, waar het nummer over gaat. Ja, ehm, afsluitende vraag. Waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Eh, ik ben te vinden op Instagram, eh, Spotify, TikTok. Eh, je kan me overal vinden, Sam Adams. Duidelijk. We gaan hem laten horen. Hier is Langdan van Sam Adams. I'm free I feel like I can breathe again And I'm long gone into the wild But nobody ever drags me down I'm I'm I'm broken I'm long gone you left for her bed. En en Flatcaps en Rainmax. En het komt eh, van een album binnenkort. Eh, zullen ze die gaan uh, releasen. Wel, het is nog een maandje of twee. Maar de release show en de datum van die release show is bekend. Op 4 mei zal dat gaan plaatsvinden in Bitterzoet in Amsterdam. Dan moeten we wel eventjes plekstatig een beetje na 8 uur beginnen. Want het is een beetje een, een dag waarbij we ook stil moeten staan de herdenking van de gevallen overal in de wereld als het gaat om de militairen en noem maar op. En Seb Adams hoorde je daarvoor met Long Gone. We gaan eh, gewoon eh, verder met het eh, draaien van muziek. En dit is Relics, The Best of Me. You tell me that I told you that I'm so toxic You tell me that I'm nothing but the worst I guess it's hard to make the optimal decision And now you're living in a bluff Full of moral high ground hemostasis I can't deny the turning faces After all I'm only bleeding for the one that tried to put me down I am scared of all the matters I am scared to live my dreams you've had Or the one you never get to be I only care about intuition degradation Might be worth it when you give up on your reputation The isolation might be compensation Cause I'm worth a thorough integral investigation I'm not gonna love for you more than you'll ever know But I can tell you that I'm in the right place, yeah I can show you all the love of the world And I'll be guilty on a different day I am scared of all that matters be I only care about intuition No, you never get close to me time every time we walk the line keep your balance stay on the good side not quite there in between the mind warfare Only Good van High on En eh, de nieuwe single is onderweg. Want dat is eigenlijk het, eh, titelnummer van de EP. Counterweight. Want dat is de titel van die EP. En die gaat eh, in april verschijnen. The Best of Me hoorde je daarvoor van uh, Relics. En dit is de nieuwe van The Sign of Leon. Feeling Better. Jorgo was dat met eh, Lonely. En daarvoor hoorde je Feeling Better van The Sign of Leo. Want eh, het is ook meteen het einde van, van deze alternative VM. Op de maandagavond, ja, want uh, zover is het in dat, dat opzicht. En dan sluiten we af, want ja, collega Marcel van Kuik staat, er, staat er klaar. Ik moest er een beetje aan hem denken, want er was ergens in Hoofddorp was er Marcel Fest. En ik dacht... Zit Van Kuik daarachter? Nee, het was een andere Marcel eh, die eh, verbonden was aan het eh, C-punt verhaal. Want dat was de reden. Dus het heeft daarmee te maken. Dat een beetje metalachtig feestje wat daar gegeven werd. Maar goed, de, boel, de boel wordt hier dit keer afgetimmerd door Hoofs met Late Bloomer.